4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondanks de brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden... is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In de eerste drie maanden werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het VK. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is evenveel als het eerste kwartaal van 2020. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid om minder zout en suiker te gebruiken hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en te veel suiker. Sinds de afspraken zijn gemaakt in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Een snufje, al dus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn twee suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet... bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Lanklaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314, het verlengde van de A76 in Nederland, afgesloten. Koning zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 18 miljoen misleidende berichten over het coronavirus verwijderd. Het gaat om berichten die het afgelopen jaar zijn gepost op Facebook en Instagram. Facebook wil het verspreiden van desinformatie over vaccins tegengaan. Ook is de commerciële verkoop van producten zoals mondkapjes en gel verboden. Het weer, vannacht is het droog met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan.